Goedemiddag, ik ben Stef en dit is het nieuws van NWS op 3. NAVO-chef Stoltenberg noemt de uitspraken van de Amerikaanse oud-president Trump... een risico voor Amerikaanse en Europese militairen. Trump zei op een verkiezingsbijeenkomst dat de Verenigde Staten niet gaan helpen bij een Russische aanval op NAVO-landen... als zij niet genoeg geld uitgeven aan defensie. Stoltenberg noemt de uitspraken van Trump gevaarlijk voor de veiligheid. Hij zegt dat elke aanval kan rekenen op een gezamenlijk en krachtig antwoord. De carnavalsmis in Iteren in Limburg is vanochtend niet doorgegaan na ophef van afgelopen week. De pastoor maakte bekend dat hij de carnavalsprinsessen geen hostie wilde geven... omdat het stel samenwoont, tot grote verbazing van de carnavalsprinsessen. Dat doet pijn, Want, want kijk, dit is een vorm van discriminatie. En we zijn wel in het verleden al meerdere keren gediscrimineerd gediscrimineerd geworden... omdat je als vrouw vrouw zijn een relatie hebt. Ehm, maar dit, ja, dit raakt ons diep. Het bisdom Roermond steunde de beslissing van de pastoor. En de carnavalsvereniging in Itteren had er juist veel kritiek op. En uiteindelijk heeft de kerk besloten om de mis vanochtend niet door te laten gaan. En nog meer carnavalsnieuws. In Den Bosch staat het zo vol met verklede carnavalsgangers... dat de gemeente mensen oproept om niet meer naar de stad te komen... en ergens anders feest te gaan vieren. Maar laat Tilburg dan ook links liggen... want die stad zegt ook dat het echt al vol is. En het is bijna tijd voor een van de grootste sportevenementen van het jaar. De Super Bowl, de American Football Finale. Jasper is quarterback bij de Amsterdam Crusaders en gaat vannacht ook kijken. En hij weet op wie je moet letten. Mahomes is de quarterback van de Chiefs. Hij is degene die de bal moet gaan gooien. Eh, hij is eigenlijk al jaren de beste quarterback eh, in de NFL. Hij is nog best wel jong. Hij is 28 jaar en heeft al twee superbowls gewonnen. Dus hij gaat eh, vannacht voor zijn derde. Ja, deze man is eigenlijk niet te stoppen. Die kan de bal gooien in alle posities. Hij krijgt de bal altijd bij de juiste man. hij heeft heel goed inzicht in het spel. Um, eigenlijk is hij niet te stoppen. Ja, of de Kansas City Chiefs echt weten te winnen van de San Francisco 49ers wordt vannacht bekend. Het wordt wel een latertje als je die finale wil zien. Het begint om half één vannacht Nederlandse tijd en het duurt ongeveer tot drie uur heb ik nog het weer voor je. Op de meeste plekken is het nu droog. Vanavond en vannacht neemt de kans op een bui toe.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 Yeah. yeah. Grab your coat, get your keys. Cause whatever you're drinking, it's on me, it's on me. Stand if you want to, stare if you want to. But I got to party. I need me a party. Came here to get you, but I can't wait to grab me a partner and cut a rug up tonight.